Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Marjolein Faber, die waarschijnlijk de nieuwe minister van Asiel en Migratie wordt... neemt toch afstand van het woord omvolking. Dat zei ze tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer... waar Kamerleden haar vragen mogen stellen. Onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet heeft het gevolgd. Kamerleden hadden zich echt voorbereid op een eh, beoogd minister... die alleen vooruit wilde kijken en niet wilde terugkijken op eerdere uitspraken. Maar dat bleek dus niet het geval. Eh, Faber zegt eh, dat ze de omvolkingstheorie nu verwerpt... en afstand neemt van die Theorie die stelt dat de westerse samenleving bewust wordt omgevolgd door eh, migranten uit islamitische eh, culturen. Eh, het is ook een theorie die eerder door de NCTV bestempeld is als gevaarlijk. Een gevaarlijke complottheorie. Faber zegt dat ze zich wel nog steeds zorgen maakt... om de demografische ontwikkelingen in ons land. In Moskou zijn bij een grote brand zeker acht mensen omgekomen. Dat melden Russische media. Het vuur woedt in een onderzoekscentrum dat voor het Russische leger elektronica maakt. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat mensen ook uit het gebouw springen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes... is het op veel plekken een bende op straat in Amsterdam. Vuilnisbakken worden door mensen die extra geld kunnen gebruiken... opengetrokken op zoek naar flesjes en blikjes. In Amsterdam-Noord hebben ze nu een speciale statiegeld afvalbak... waar je de blikjes makkelijk uit kunt pakken, vertelt deze man aan AT5. Het is niet meer dat je helemaal in een vuilnisbak moet om helemaal eh, door het vuil te graaien. Je hebt nu puur alleen een statiegeld wat erin ligt. Heeft het ook een ander gevoel om in de statiegeld? Bakken te kijken in plaats van in de vuilnisbak? Ja, het is, dit is ook wat sneller en het is inderdaad wat makkelijker. Dus dat, dat geeft inderdaad een wat lichter gevoel. Ook de gemeente zoekt nog naar een blijvende oplossing tegen het zwerfafval. Dan nog het weer. Het is flink zonnig. Alleen in het binnenland zijn er wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 25 en 27 graden. Vanavond lossen de wolken op en daarna krijgen we een heldere nacht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in de regio Noord-Holland en die staat op de A22 Velsen richting Beverwijk. Voor Beverwijk staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging.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 The is met Old. Should I just give watching this love En daar heeft hij zelf een soort anagram eh, bij bedacht. Namelijk Jorge eh, Nathalien. Eh, dat is een beetje de artiestennaam van deze man. En het nummer wat je hebt kunnen horen heet...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 Remember singing in our kitchen, and you guessed me right. The place I visit every night. I'm trying to rebuild. Listen closely, and you'll hear once again. Remember sitting in our kitchen and you guessed me right. A place I visit every night.